Clemens Peters met het NOS-journaal. Het toeristlandse toeristen stijgt flink. In 2017 met meer dan 10 procent. En dat leverde een hoop extra geld op. Vorig jaar besteden buitenlanders bijna 30 miljard euro in ons land. In totaal is het toerisme in Nederland goed voor een omzet van ruim 82 miljard euro. En dat levert ook steeds meer banen op. Omgerekend naar voltijdsbanen werken 455.000 mensen in de toeristische industrie. De politie heeft wapenstokken en pepperspray gebruikt... tijdens een protestactie gisteravond tegen de gaswinning in Groningen. Volgens RTV Noord was de sfeer grimmig. Vijf actievoerders zijn gewond geraakt. Een van hen moest worden behandeld voor een shock. De zitactie van enkele honderden mensen was georganiseerd door Code Rood... een organisatie die strijdt tegen de gaswinning van de NAM. Bijna een jaar na de dodelijke orkaan Maria is het dodental op het eiland Puerto Rico flink naar boven bijgesteld. Het dodental stond op 64, maar is nu gestegen naar bijna 3000. De nieuwe cijfers zijn zoveel hoger omdat ook de doden zijn meegeteld die het gevolg waren van de enorme stroomstoring op het eiland na de orkaan. Op sommige plaatsen duurde die stroomstoring wel zes maanden. Veel nierdialysepatiënten en hartpatiënten stierven daardoor. En verder zouden ook bacteriële infecties na de orkaan veel slachtoffers hebben gemaakt. Tennisser Robin Haase is doorgedrongen tot de tweede ronde van de US Open. Hij moest er wel voor werken. Pas in de vijfde set wist hij de partij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald in zijn voordeel te beslissen. Ook Kiki Bertens is door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Tsjechische Kristina Pliskova. Arantja Rus werd uitgeschakeld. Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In Kiev speelden de Amsterdammers met 0-0 gelijk tegen Dynamo Kiev uit Oekraïne. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in een 3-1 overwinning voor Ajax. Het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft wel droog. Het koelt af vannacht tot zo'n 13 graden. Morgenochtend begint het in het zuidwesten te regenen. Smiddags is er in het hele land kans op regen.